Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Duizenden mensen zijn zonder enig bewijs van fraude... op een zwarte lijst van de Belastingdienst terechtgekomen. Daardoor kwamen ze in financiële onzekerheid, schrijft NRC. De krant baseert zich op een accountantsonderzoek... dat nog niet openbaar is gemaakt. Bij 750 huishoudens werden de toeslagen zonder duidelijke reden stopgezet. De Israëlische regering heeft ingestemd met de immigratie van zo'n 3000 Ethiopiërs. Zij komen in het kader van de gezinshereniging naar Israël. Dat proces is volgens de regering versneld door het geweld in Ethiopië... dat aan duizenden mensen het leven heeft gekost. Sinds de jaren 80 zijn al tienduizenden Ethiopische Joden naar Israël gebracht. In het land wonen er nu zo'n 140.000. De Omicron-variant van het coronavirus is nu ook ontdekt in Canada, in de hoofdstad Ottawa. Twee mensen die onlangs in Nigeria waren, blijken de variant te hebben opgelopen. De VS weigert vanaf vandaag buitenlandse reizigers... die in de afgelopen twee weken in het zuiden van Afrika waren. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen geprotesteerd... tegen de luchtvervuiling in het land. Die wordt volgens de betogers onder meer veroorzaakt door de kolencentrales... mijnen en het gebruik van oude auto's. Het was de tweede dag op rij dat er werd gedemonstreerd tegen milieuvervuiling in Servië. Het is een van de meest vervuilde landen in Europa. In de eredivisie werd afgelopen dag opvallend weinig gescoord. In de vijf wedstrijden die werden gespeeld werden maar vier doelpunten gemaakt... en dat is in bijna 30 jaar niet voorgekomen. Alleen op 2 februari 1992 werden er nog minder goals gemaakt. Toen vielen er in vijf wedstrijden drie doelpunten. De enige wedstrijd waar afgelopen dag meer dan één keer werd gescoord was Heerenveen tegen PSV. Daar werd het 1-1. Het weer, het kan licht vriezen met lokaal kans op mist en gladheid.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 I'm at the Ruckers. Yeah. I saw you with your man, smiling, huh? A coach bag in your hand. I was laying in the coop with my hat turned back. We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so soft. I gotta take you from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back.